uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Veel Limburgse klanten van Ziggo kunnen al uren niet internetten en bellen via de vaste lijn. Op sociale media regent het klachten van gebruikers. Ziggo zegt dat er een omvangrijke internet- en telefoonstoring is. Het bedrijf weet nog niet wanneer de problemen zijn opgelost. Een deel van Limburg zou inmiddels wel weer toegang hebben. Op verschillende plaatsen in de wereld wordt vandaag stilgestaan bij de genocide in Rwanda... die 25 jaar geleden begon. De volkerenmoord tussen Hutus en Tutsis kostte het leven aan 800.000 tot 1 miljoen mensen. In Rwanda zelf wordt een krans gelegd bij een herdenkingsmonument. En er is een avondwaken. Bij de herdenkingen zijn zeker 10 staatshoofden aanwezig. De Israëlische premier Netanyahu wil, als hij dinsdag de verkiezingen wint... de nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever annexeren. Dat ligt gevoelig bij de Palestijnen... aangezien zij de Israëlische nederzettingen als illegaal bestempelen. In het verleden heeft Netanyahu gezegd dat de toekomst van de nederzettingen moet worden vastgesteld in onderhandelingen met de Palestijnen. De Nederlander Wiebe Wakker is met zijn elektrische auto in Sydney aangekomen in Australië. Hij heeft in drie jaar tijd 100.000 louter elektrische kilometers afgelegd... van zijn woonplaats Houten naar de andere kant van de wereld. Wakker wilde met zijn tocht elektrisch vervoer promoten. In totaal reed hij door 33 landen... zonder dat hij zijn route van tevoren had vastgelegd. De Keniaanse hardloper Marius Kipserem heeft de marathon van Rotterdam gewonnen. Hij liep een tijd van 2 uur, 4 minuten en 11 seconden. De snelste tijd ooit in Rotterdam gelopen. De Nederlander Abdi Nageye werd vierde, maar hij liep wel een Nederlands record. Hij klokte een eindtijd van 2 uur, 6 minuten en 18 seconden. Het oude record was ook al in zijn bezit. Het weer. Zonnig. Vanmiddag is het 16 tot 21 graden. Vooral in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. Morgen in het noorden droog en zonnig, in het zuiden mogelijk wat buien. Dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer naar de Keukenhof doet er nu een half uur langer over...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 Want ik wil slapen, handdoek in de ring. Slapen, want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen, dus hopelijk tot gauw. Want als ik dat dan doe, dan wel met jou. ben ik nog bij de eerste ronde. Deze nacht begint nu pas. Jij haalt je make-up uit je tas. En ik denk alleen maar aan mijn jas. Want ik wil slapen, handdoek in de ring. Slapen, want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen, dus hopen als ik dat dan doe, dan wel met ja.